Minister De Jager jaagt de bemoeienis van het Internationaal Monetair Fonds met Italië toe. Als Italië het IMF vrijwillig laat meekijken is dat prachtig. En als de Italianen noodsteun aanvragen moet betrokkenheid van het IMF worden verplicht, zegt De Jager. Italië heeft veel te lang gewacht om orde op zaken te stellen. Dan is het goed dat er een vorm van permanent toezicht komt, aldus de minister. Het IMF gaat controleren of Italië genoeg doet om economische hervormingen door te voeren. Minister Schippers wil wanbetalers in de zorg harder aanpakken. Ze wil bij mensen die geen basisverzekering hebben of hun premie niet betalen vaker de zorgtoeslag inhouden. De toeslag wordt dan uitbetaald aan het College voor Zorgverzekeringen. Zo'n 300.000 mensen zijn niet verzekerd tegen ziektekosten of hebben een betalingsachterstand. De grote aantallen wanbetalers zijn de Tweede Kamer al jaren een doorn in het oog. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft minister Schippers gevraagd om huisartsenpraktijken die spoedtelefoontjes niet op tijd te beantwoorden een waarschuwing te geven. In mei bleek uit onderzoek dat één op de vier praktijken de spoedlijn niet binnen de voorgeschreven 30 seconden opneemt. Ze kregen twee maanden de tijd om de situatie te verbeteren. En daarna controleerde de inspectie opnieuw de bereikbaarheid. 49 praktijken voldeden toen nog steeds niet aan de normen. De HEMA gaat mensen die gisteren via de site gratis staart hebben besteld er één geven. Door een fout werd een bosvruchten clafoutie aangeboden voor 0 euro in plaats van de gebruikelijke prijs van 4 euro. Via internet ging dat rond, waarna de bestellingen binnenstroomden. Veel mensen bestelden tientallen taarten. Iedereen die taart heeft besteld krijgt een bon waarmee één gratis taartje kan worden opgehaald. Het weer vrij zonnig, temperatuur 15 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Morgen veel bewolking, vooral in het zuidwesten kans op regen. Ook in de middag kans op wat zon. Het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was het. Dit is Wijnand bij de B. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 3 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit ten Dolder 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie wij, de leden van de ANWB.